My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted and formed, this is a hell of a concept.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 Over slachtoffers en schade is nog niets bekend. D66 in Amsterdam wil toch weer met de PvdA en GroenLinks praten over de vorming van een nieuw stadsbestuur. Op de ledenvergadering van de partij zei de Amsterdamse fractievoorzitter Telleman dat ze ingaat op de uitnodiging van GroenLinks. Die partij liet vorige week weten opnieuw in gesprek te willen met de PvdA en D66. Eerdere onderhandelingen liepen op niets uit. Breekpunt van D66 was de benoeming van de PvdA Ascher tot waarnemend burgemeester. Tijdens de vergadering bleek dat veel leden van D66 vinden dat de partij een te groot punt heeft gemaakt van die benoeming. Het is nog onduidelijk of de PvdA ingaat op het verzoek om weer te onderhandelen. Zo'n 400.000 klanten van Telfort hebben geen internet en kunnen niet bellen met een vaste telefoon. Door een stroomstoring in een datacentrum in Amsterdam heeft de verbindingen bijna de hele avond uitgelegen. Tegen middernacht waren de elektriciteitsproblemen verholpen, maar het kan nog de hele nacht duren voordat de internet- en telefoonverbindingen weer beschikbaar zijn. De oorzaak van de stroomstoring bij Telfort is nog onduidelijk. Het personeel van de spoorwegen in Frankrijk heeft voor de derde keer dit jaar het werk neergelegd. Sinds 8 uur afgelopen avond rijden er minder treinen. Naar verwachting valt de komende dag een derde van de hoge snelheidstreinen en de helft van de regionale treinen uit. Het internationale treinverkeer heeft waarschijnlijk niet veel last van de staking.